spoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft zeven verdachten aangehouden... voor het in brand steken van een dakloze man in Berlijn. Ze deden dat in de nacht van 24 op 25 december... in een metrostation waar de man van 37 lag te slapen. Hij bleef ongedeerd, voorbijgangers wisten het vuur snel te doven. De verdachten zijn tussen de 15 en 21 jaar oud. Volgens Duitse media zijn het migranten uit Syrië en Libië... Zes verdachten meldden zich bij de politie nadat foto's van de daders waren verspreid. De zevende verdachte werd later opgepakt. In het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht zijn door een fout mogelijk 26 eicellen bevrucht met de zaadcellen van de verkeerde vader. De kans is volgens het ziekenhuis niet groot, maar er kan niets worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels al zwanger of al bevallen. Turkije heeft twee Nederlandse Syriëgangers opgepakt en vastgezet... nadat ze hadden geprobeerd het land binnen te komen vanuit Syrië. Een van hen is de voormalige IS-strijder Reda Nidalla. Hij sprak eerder met de BBC over een heropvoedingskamp voor spijtoptanten... en krijgsgevangenen uit IS-gebied. Volgens het OM worden de twee waarschijnlijk in Turkije berecht. Defensie heeft 2,8 miljoen euro te veel betaald voor voedsel en water... dat geleverd werd aan Nederlandse militairen in Afghanistan was al bekend dat het ingehuurde cateringbedrijf de facturen verhoogde. Nu is ook bekend om welk bedrag het gaat. Voor de huidige missie in Mali wordt met hetzelfde cateringbedrijf gewerkt. Het kabinet moet komend jaar echt besluiten of er een nieuwe kernreactor komt... die de huidige onderzoeksreactor in Petten gaat vervangen. Dat zeggen medisch specialisten. Volgens hen zet de reactor in Petten waarschijnlijk binnen 10 jaar aan het einde van zijn levensduur. Daarom willen ze snel duidelijkheid over de levering van medische isotopen... die worden gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten. Het weer nog, opklaringen, maar in het zuiden kan vanavond en vannacht mist ontstaan. De minima vannacht liggen net boven het vriespunt. Morgen is het grijs en mistig. Het noorden maakt dan nog de meeste kans op zon. Daar wordt het een graad of 7.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 Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.